Zes uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Volgens de kiescommissie stemde 92% voor en 7% tegen. Toch wordt niet verwacht dat de uitslag daadwerkelijk tot afscheiding van Irak zal leiden. Daarvoor ligt de kwestie internationaal veel te gevoelig. Saoedi-Arabië wil dat Nederland een voorstel in de VN-Mensenrechtenraad intrekt... Ons land wil een onafhankelijk onderzoek naar mensenrechten schendingen door de strijdende partijen in Jemen. Saoedi-Arabië is één van die partijen en dreigt met sancties tegen Nederland als het voorstel voor een onderzoek wordt aangenomen. Bij de oorlog in Jemen zijn al meer dan 10.000 burgerdoden gevallen. De twee eigenaren van het bedrijf Chickfriend blijven vastzitten. De rechtbank in Zwolle heeft hun voorlopige hechtenis met 14 dagen verlengd. De twee worden ervan beschuldigd dat ze fipronil hebben gebruikt in stallen met leghennen bij de bestrijding van bloedluis middel is verboden. Het OM vindt dat de tweede volksgezondheid in gevaar hebben gebracht. Pluimveebedrijven hebben door de ontdekking van met fipronil besmette eieren... naar schatting 33 miljoen euro schade geleden. Honderdduizenden kippen zijn geruimd en miljoenen eieren werden uit de winkelschappen gehaald. Schiphol zegt dat de luchthaven nog steeds op een veilige en duurzame manier kan groeien. Uit een milieueffectrapportage blijkt volgens Schiphol dat het aantal woningen met zeer veel geluidsoverlast ruim onder de norm blijft. Omwonenden zeggen juist dat uit het rapport blijkt dat Schiphol na 2020 nog nauwelijks kan groeien. Het weer, vanavond blijft het droog, maar vannacht raakt het bewolkt en valt er wat regen. Morgen is het overwegend bewolkt, soms komt de zon erbij, maar er valt ook een bui. Met 19 graden is het aangenaam. Vrijdag wordt het met maximaal 22 graden warmer. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Er staat bijna 200 kilometer file in de Randstad. De meest opmerkelijke files op de A4 Amsterdam-Den Haag. Voor Nieuw-Vennep 9 kilometer. De vertraging is een kwartier. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht. Voor Gouda 10 kilometer na een aanrijding is de ook dicht. En de vertraging is een half uur. 20 minuten vertraging ook op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag tussen Driebergen en Utrecht. En op de A13 naar Rotterdam staat voor Rotterdam Airport 10 kilometer file. Heeft te maken met een oliespoor op het wegdek. De linkerrijstrook is dicht en de file is 11 kilometer. Dan de A28 Utrecht richting Amersfoort voor de afrit Maarn, 3 kilometer.